Er zou door de politie met scherp worden geschoten. Mubarak heeft vannacht gezegd dat hij de regering naar huis heeft gestuurd. Ook beloofde hij meer democratie. De betogers zijn niet tevreden met die toezeggingen. Uit verschillende steden komen berichten over doden bij de protesten van gisteren. De Iraans-Nederlandse Zara Bahrami is opgehangen. Bahrami werd eind 2009 in Iran gearresteerd tijdens familiebezoek. Ze zou cocaïne hebben gesmokkeld en deel hebben uitgemaakt van een gewapende oppositiegroep. Minister Rosenthal gaat de Iraanse ambassadeur om opheldering vragen. Het doodvonnis tegen Bagrami werd begin deze maand uitgesproken. Pogingen om haar via diplomatieke weg te helpen haalden niets uit. De orthopedische vereniging gaat onderzoek doen naar banden tussen orthopedische chirurgen en de medische industrie. Het KRO-programma Reporter meldt vanavond dat 10 tot 20 orthopeden een contract hebben met bedrijven die rug, knie en heupprothesen maken. De chirurgen zouden reizen krijgen aangeboden als ze prothesen zouden afnemen. De vereniging zegt dat chirurgen die in een fout zijn gegaan worden gerooieerd als lid. Het ziekenhuis De Lichtenberg in Amersfoort gaat morgenochtend weer open. In de loop van de dag gaan de patiënten weer terug. Vorige week vrijdag was er brand in een transformatorhuisje, leidde tot problemen in de stroomvoorziening. Het ziekenhuis is ruim een week dicht geweest. Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse provincie Kandahar is de vice-gouverneur om het leven gekomen. De aanslag werd gepleegd door een motorrijder. Tenminste, vijf mensen die in de buurt waren raakten gewond. Kim Kleisters heeft de Australian Open gewonnen. De Belgische won in Melbourne in drie sets van de Chinese Li Na. Het 3-6, 6-3 en 6-3. Het is de eerste keer dat Kleisters de Australian Open wint.